Jobboot met het NOS-journaal. Separatisten in het oosten van Oekraïne hebben het tweede team van OVSE-waarnemers vrijgelaten. De vier leden van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa werden op 29 mei in Lugansk gevangen genomen. Gisteren werden vier andere waarnemers al vrijgelaten. De separatisten beloofden maandag dat ze de OVSE-waarnemers zouden laten gaan. De marechaussee heeft vanochtend op de A28 een man van 52 aangehouden... die een rupsvoertuig van het leger bestuurde. Het panzervoertuig was gestolen uit de Johannes Postkazerne in Havelte. Het deed geen dienst meer en stond klaar om weggehaald te worden. De marechaussee kreeg meldingen van andere weggebruikers... en arresteerde de man wegens joyriding en diefstal. De vroege uitschakeling van de Afrikaanse landen Ghana en Cameroen op het WK voetbal krijgt een politiek staartje. De presidenten van beide landen hebben gezegd dat ze de oorzaken van de teleurstellende resultaten laten onderzoeken. Ghana wist alleen tegen Duitsland één punt te pakken en Cameroen verloor alle drie de wedstrijden. De spelers van Cameroen raakten al voor het WK in opspraak toen ze meer geld eisten en met bijna 24 uur vertraging in Brazilië aankwamen. De Ghanese dreigden zelfs tijdens het WK met een staking. De Ghanese regering stuurde toen een vliegtuig met 3 miljoen dollar om ze weer aan het spelen te krijgen. De vakbonden willen snel een gesprek met de nieuwe werkgeversvoorman De Boer.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 Ze willen snel een gesprek met De Boer. Het weer vanavond en vannacht minder buien en geleidelijk aan droog. Morgen eerst zon en ook wat bewolking. In de middag vooral in het binnenland buien met kans op onweer. Aan de kust overwegend droog met geregeld zon.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 Het eerste uurtje beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws, de party-update en het team boven beste plaat voor de dansgroep. Het tweede uurtje is voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En het derde uurtje de stevige beats. Met natuurlijk eh, DJ Charles, bekend van de mixzone en Radio Decibel. Gewoon een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Als opening horen we Steve Oki. Samen met eh, Machine Gun Kelly, met Free the Madness. Laatst verschenen hit van hun. En nu op de radio Bob Sinclair en DJ Roland Clark met Everybody. Come on in everybody. That's right. You're right on time. Go get yourself a drink, and make your way over to the dance floor because we've got something good for you tonight. So you deserve this treat. You deserve this beat. This is your party. Come on, come on, come on. <laughs> Stay right where you are. Yeah. Just like that. Jesus. And don't worry about what happened earlier today. Don't worry about what's going to happen tomorrow. Because right here, right now, this is a party. This is your party. Come on. That's right, come on. You're right on time. Uh, just like that. That's the really hot car. <laughs> Stay right where you are. Uh, yeah. Stay right where you are. Uh, yeah. like that. Stay right where you are. Uh, come on, come on. To let go of all your worries and all your despair. Like that girl over there with the flower in her hair. I see you. Tonight's your night to celebrate. Come on. So fellas, get your game up. Ladies, give that name up. And everybody, put your drinks up. And let's have a real good time up in here. Uh, come on. Everybody dance now. Everybody dance. Yeah, just like that. Just like that. That's what I'm talking about. That's the way I like to see you move. Yeah, just like that. Just like that. Yeah, come on. Uh, uh, come on, just like that. Yeah. One, two, one, two, three, come on. I see you over there, Mr. iPhone 5. Come on, man. You can check your Facebook later. Right now, there's a party going on. Right now, there's a party going on. Stay right where you are. Uh, yeah. Tonight's your night to celebrate. Come on, come on. Hey you, standing over there by that beautiful, sexy woman. Yeah, you. She needs a drink in her hand. Come on, man. Come on, man. Uh-oh, <laughs> I think I see somebody coming out their shoes. We know what you're about to do. <laughs> and if I hadn't told you before, you are all beautiful people. ZFM. me naar na da heb verslapen, jij bent weg, maar voel je naast me Oh, verschillende fases De ene dag voel ik me master De andere dag wil ik dood en denk ik, waarom zijn we niet samen? Oh, je achtervolgt me als een slecht geweten Hoe verder met mijn leven? Dan zet de radio maar uit, ik kan er niet echt meer tegen Maar nou die liefdesliedjes maken mij zo moe Ik zeg je één ding wat ik absoluut niet doe Ik luister niet meer naar de need. Want Dat was muziek van Dio. De laatste verschenen hit Radio. En daarvoor hoorde je Bob Sinclair en DJ Roland Clark met Everybody. Katy Perry heeft er weer een prijsje bij. Sinds ze, eh, gisteren is ze met 72 miljoen downloads en streams... de best verkopende artiest op het digitale web ooit. De 29-jarige zangeres is de eerste die meer dan 70 miljoen legale downloads haalde. Ze scoorde sinds 2008 al 5 nummer 1 is. Ze kreeg gisteren eh, tijdens een optreden, dat was trouwens gisteren tijdens een optreden eh, in Washington een prijs uitgereikt. Het is ruim 20 miljoen keer vaker gedownload dan eh, nummer 2. En dat is Rihanna. Recording Industry Association of America, oftewel de RIA... die de prijs toekent, zegt over de zangeres... Katy Perry is een zwaargewicht om rekening mee te houden in de muziek. Ze belichaamt alles van een ware wereldster. Haar muzikale talent, bijzondere gedrevenheid, charisme... en connecties met haar fans. Dus, uh, hè, is toch altijd leuk om te horen als je zoiets meemaakt. CFM Zandvoort, als we toch bezig zijn. Angelina Jolie en Brad Pitt blijken aan één stuk door ruzie te maken... over bedleugens en onbetrouwbaar gedrag. En de Nederlandse Energiemaatschappij moet zanger Frans Bauer... alsnog ruim 22.000 euro betalen. En wil je er meer over weten? Check eventjes eh, de krant. De grootste krant van, eh, van Nederland. En <laughs> daar staat het allemaal in. CFM Zandvoort. Zaterdagavond 28 juni 2014. Wat dacht je van nieuwe muziek van Trey Songs met Change Your Mind. En straks gaan we even kijken wat voor leuke feesten er allemaal gaande zijn vanavond. Her en der in de clubs in Amsterdam, Zandvoort en Haarlem. Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. wandeling over het strand door de duinen in het centrum van Zandvoort. Je luistert aan de Nightwalk, die CFM Zandvoort. Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Hoor de muziek van uh, met Kick It. En ze samen met Ferrari Snowday. En ook hoor je nog laatst van Trey Songs met Change Your Mind. We gaan eens even kijken wat voor leuke feesten allemaal gaande zijn op deze zaterdag 28 juni 2014. Zoals altijd kijken we eerst even naar het eh, feestje in eh, Escape in Amsterdam. Iedere zaterdag het eh, vaste thema Brainwash met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Vanavond doet hij samen met Jetro Galloon versus Patrick. Het begint allemaal om 11 uur. Dan gaan de deuren open, duurt tot 5 uur in de ochtend. Intrace 16 euro. Voor meer informatie check even escape.nl. Vanavond dus in Escape het wekelijkse feestje Brainwash vanavond in uh, in Amsterdam. Het feestje Tropical Heat begint om 11 uur, duurt ook tot 5 uur. Interesse 10 euro. Onder andere West In Invictum, Dwight Rez en Samo. Babel Is, Glennis, Sentiments, Flexine en Dion Dwight. Dat vanavond dus in Akneten. Tropical Heat. En dat zit natuurlijk in Amsterdam. En vanaf 11 uur ben je welkom en vanavond in de Melkweg natuurlijk het wekelijks feestje Encore. Begint pak een beetje rond de klok van 12 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend. En de lijnen die staat er gewoon niet bij. Dus uh, gewoon kijken. de Melkweg Encore is er elke week. Dus dan heb je vast wel een idee wat je allemaal kan verwachten. En vanavond in de Stalker hebben we het feestje Klerenzooi, zomereditie. Begint een pak een beetje 10 uur. Iedereen is 8 euro. Voor meer informatie check op clubstalker.nl. Want ik had twee flyers, ik heb er één weggegooid. Maar ik weet niet of het de goede heb bewaard of de verkeerde weg gegooid. Zo de twee feestjes. zo en nog eentje. Dus, eh, maar in ieder geval, als het zo is, dan kan je verwachten... Coma Boostra, Watje Man, Charles Michel en Le Fonk. Dus, wat even kijken op uh, eh, clubstalker.nl. En dan vind je de goede informatie, want net wat ik zeg... Ik had twee flyers, twee totaal verschillende flyers. En ik heb er één weggegooid. Ik dacht dat de kleren zo was. Dus misschien is het ook zo, maar kan ook zijn dat ik het mis heb is gewoon even checken de website van de Stalker. Terwijl stalker.nl. als je dan nou denkt, ik blijf gewoon in Zandvoort. Dan kan je naar Club Soho. Dan ben je tot 5 uur welkom. En er is altijd wat te doen met de resident DJ's. En ondertussen gaan we snel door met muziek. Conor Maynard met Are You Crazy? There ain't no need to cry no more when you break my heart into 24 pick up the pieces you left. If you think I'm coming back, well, don't hold your breath. Nah, I ain't your mister, cause I'm breaking up with you. Should've laid down with your sister. Go now, here's my middle finger. Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we can start again. Come on now. crazy? Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we can start again. Are you joking? Must be joking. You ain't laughing. I ain't smoking. Must be crazy if you think that we can start again. Yeah, ain't no need to cry no more when you break my heart into 24. I'll pick up the pieces you left if you think I'm coming back. Don't hold your breath ain't your mister. No. Cause I'm breaking up with you, shoulda hooked up with your sister. Go now, here's my middle finger. Cause I'm hurting, baby, hurting, baby. Look what you did. Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we can start again. Are you joking? Must be joking. You ain't laughing, I ain't smoking. Must be crazy if you think that we can start again. let's go see what kind of chick knocks me out. Now I know that she wants me back. Nothing sounds more better than hit the road, Jack, Jack. Don't call me mister. Girl, I've broken up with you. Love me now. My name is bigger. Girl, I'm giving you the finger. crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we can start again. Start again. Are you joking? Must be joking. You ain't laughing. I ain't smoking. Must be crazy if you think that we can start again. Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we can start again. Are you joking? Must be joking. I ain't smoking. Smoking must be crazy if you think that we can start. Banger met To Brazil. De 2014 versie speciaal gemaakte. Eh, of opnieuw gemaakt voor eh, het WK in Brazilië. Morgenavond staan we er weer in een bloedheet stadion. En dat doen we tegen Mexico. Dus eh, gaat hem worden. TVM Zandvoort. Voor de Banger Boys horen we Jessica Malboy met Beautiful. Dan is het nu tijd voor de tien boven beste platen voor de dansen. Welke platen kan je zeker verwachten vanavond in de clubs? Nou, op 10 deze week twee platen gezakt voor DJ Dan en White Nose met Engine Number 9. En op 9 ook twee platen gezakt voor Wayak met How You Dance. En op 8, vorige week nog op 6, Alex Matrix en Oliver met Hope. En op 7, drie platen gestegen voor Trade Love met Whoop. En op 6, één platen gezakt voor DJ Dynamite Balance met Shake That. En op 5 van 4, Axton Worst en Kristen Cummings met Sunrise. En op 4 een extra nummer 1 plaat van Shiba Sam met OK. En op 3, één platen gezakt voor Don Diablo met Nighttime. En op 2, een nieuw in de top 10... Peter Gelderblom en Randy Coleman. Good to be good. Nee, got to be good moet ik zeggen. Deze week wederom op 1 staat al drie weken in de lijst Basement Jack en Never Say Never, the Mark Knight remix. Dat zijn de platen die je zeker kan verwachten in de clubs vanavond. En wij hebben een hele andere plaat. Nieuwe muziek op de radio van Demi Lovato. Met Really Don't Care. Of ik maak me helemaal nergens druk om. Je hoort het nu op de radio. Demi Lovato. gotta get it, go, get it, go, get it, go, get it tonight. Oh, it's so hard, it's so hard, oh, it's so hard, oh, it's so hard. But it doesn't have to be. tonight difficult getting back. I gotta treat her right, oh I gotta cherish her for life. I gotta get her, go get her, go get her, go get her tonight. CFM Zandvoort, dat was Adelen met Olé. En daarvoor hoor je Robin Thicke met Get Her Back. Speciaal gemaakt voor zijn ex, want hij wilde nog steeds terug. CFM voor het eerste uurtje van de Nightwalk zit erop. Niet gedreurd, zometeen de Global Housewives met DJ Mouse. En straks, in het laatste uurtje, van 11 tot middernacht... DJ Charles, bekend van de Mixzone Radio Decibel. En als je zijn mixen terug wil luisteren, check even mixzone.nl... dan vind je alle mixen van DJ Charles, die hoor je straks vanaf 11 uur. Voor nu, de laatste van dit uur.